Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Leerlingen van het VMBO Maastricht en hun ouders hebben met woede en ongeloof gereageerd op het nieuws dat ze geen diploma krijgen. De leerlingen hadden nog niet al hun vakken afgerond en hadden in mei helemaal geen eindexamen mogen doen. In totaal zijn de examens van 354 leerlingen ongeldig verklaard. De eindexamenkandidaten worden op dit moment bijgepraat. Meerdere ouders hebben een advocaat in de arm genomen. Tijdens de informatiebijeenkomst zijn ook pamfletten van een advocatenkantoor verspreid. De verdachte die vastzat voor de dodelijke aanrijding op een weg bij het Pinkpopterrein in Landgraaf is weer vrij. Het OM vindt het niet nodig om de 34-jarige man uit Heerlen langer vast te houden, omdat niets erop wijst dat er opzet in het spel was. Hij blijft wel verdachte in de zaak. Bij de aanrijding kwam een man om het leven en drie anderen raakten zwaar gewond. De weg waar de nachtelijke aanrijding gebeurde... was tijdens het festival s'avonds en s'nachts niet helemaal afgesloten. Dat was om bedrijfsterreinen in de buurt toegankelijk te houden. De olieproducerende landen van de OPEC gaan vanaf 1 juli de productie weer verhogen... tot maximaal een miljoen vaten per dag. Andere olielanden volgen dat besluit. Anderhalf jaar geleden ging de productie omlaag... omdat de prijs voor een vat ruwe olie maar bleef dalen. Of het gaat lukken om meer vaten olie te produceren is nog maar de vraag... Zo mag Iran weinig exporteren doordat Amerika uit het atoomakkoord stapte. Venezuela kan ook amper meer produceren door de economische crisis daar. Een lid van een waterpolovereniging in Leiden wordt verdacht van ontucht met twee meisjes. Volgens Omroep West was hij ook verbonden aan het Leonardo College. Het OM bevestigt de aanhouding, maar geeft verder geen details over de 32-jarige man. Hij is vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris en blijft twee weken vastzitten. Hoe oud de meisjes zijn is niet bekend. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land en plaatselijk valt nog een bui.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 I wanna roll with him, sucker face. you i I'm bluffing with my muffin I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning Just like a chick in the casino Take your bank before I pay you out I promise Mm-hmm. Fresh out East Atlanta with no mountains. Damn, fresh out East Atlanta. Up on the boat like a traffic jam. Yeah. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. He go, hey, take it on. I was getting moolah, baby.